Ze scanderen anti-Mubarak-leuzen en zwaaien met Egyptische vlaggen... Ook in andere Egyptische steden wordt gedemonstreerd. De betogers zijn ondanks een oproep van het leger niet van plan om te stoppen. De legerleiding stelde vanochtend in een verklaring dat de rust in Egypte moet terugkeren en het volk weer aan het werk moet. Pas als de protesten ophouden zal het leger de noodtoestand opheffen die al 30 jaar van kracht is. Verder belooft het leger dat er later dit jaar vrije en eerlijke verkiezingen komen, maar een datum is niet genoemd. Het leger is tot teleurstelling van de demonstranten niet uit op het onmiddellijke vertrek van de president. In de haven van Rotterdam heeft een team van de douane en de nationale recherche 145 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in een reusachtige stalen haspel uit Peru. Drugshonden sloegen alarm nadat er een gaatje in de haspel was geboord. In een dichtgelaste buis binnenin de haspel werden 47 pakketten cocaïne gevonden. Na de vondst zijn drie mannen aangehouden. Een van hen, een Colombiaan, zat in de gestolen Audi die dinsdag betrokken was bij een groot ongeluk op de A58. Een andere drugsmokkelaar die ook in de auto zat overleefde het ongeluk niet. Magiel de Graaf wordt de lijsttrekker van de PVV bij de Eerste Kamerverkiezingen. De Graaf is ook fractievoorzitter van de PVV in Den Haag. PVV-leider Wilders noemt hem een groot politiek talent. De Graaf werkte eerder onder meer in de gezondheidszorg. Hij gaat ervan uit dat CDA, VVD en PVV een meerderheid halen in de Eerste Kamer. De Senaat wordt op 23 mei gekozen door de leden van Provinciale Staten. Dan nog het weer. Het is bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 6 en 10 graden. Later vanmiddag gaat het vanuit het zuiden flink regenen. Vanavond trekt het neerslaggebied richting het noorden. Ook morgen wordt het regenachtig. Dit was...